Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In Mali zijn twee mensen gekomen bij een gevangenisuitbraak. Het zijn een cipier en een gevangene. Bij de uitbraak in de hoofdstad Bamako wisten 23 mensen te ontsnappen. Acht daarvan zijn inmiddels weer opgepakt. De ontsnapping werd op touw gezet door een man die was veroordeeld voor terrorisme. Hij wist zich een weg naar buiten te schieten toen de cellen opengingen voor onderhoudswerkzaamheden. In Mali zijn zo'n 450 Nederlandse militairen gestationeerd... in het kader van de VN-missie tegen de Tuareg-rebellen in het noorden van het land. In de Libische stad Benghazi mogen s'nachts voorlopig geen auto's rijden. De Libische autoriteiten hopen zo het geweld in de stad in te dammen, meldt persbureau Reuters. In Benghazi is het erg onveilig. Radicaal-islamitische milities maken er de dienst uit en geregeld zijn er aanslagen. Daarbij zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 woedt in Libië een machtsstrijd tussen de milities, stammen en het regeringsleger. De VS zet militairen in in Irak. Ze gaan daar de Amerikaanse ambassade en andere Amerikaanse belangen beschermen. Washington stuurt maximaal 275 militairen. Een deel daarvan is al in Irak aangekomen. De VS maakt zich grote zorgen over de opmars van ISIS in Irak. De radicaal-islamitische rebellen hebben in het noorden van het land verschillende steden veroverd. Het Witte Huis benadrukt dat er geen gevechtstroepen naar Irak gaan. Wel stuurt het een vliegdekschip en een oorlogsschip naar de regio. Op het WK voetbal is een van de snelste WK-goals ooit gescoord. De VS opende na 29 seconden de score tegen Ghana door een doelpunt van Dempsey. De wedstrijd eindigde in 2-1 voor de Amerikanen. Andere wedstrijden van gisteren waren Iran-Nigeria, dat in 0-0 eindigde. En Duitsland won met 4-0 van Portugal. Het weer nog geregeld zon vandaag, maar in het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.